Kees met het NOS-journaal. Op de marinierskazerne in Don is een grote hoeveelheid drugs gevonden. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de lading vermoedelijk cocaïne... gistermiddag door marinepersoneel aangetroffen... in een container op de Van Braam Houkgeest-kazerne. De drugs zijn in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de herkomst van de drugs op de marinierskazerne. Drie mannen die naar Syrië zijn vertrokken om daar mee te vechten met terroristische organisaties IS of Al-Nusra zijn veroordeeld tot celstraffen tot zeven jaar. De drie waren niet bij het proces in Rotterdam aanwezig. Vermoedelijk zijn ze nog steeds in Syrië. Een vierde verdachte is vrijgesproken. Na zes jaar onderhandelen hebben Japan en de Europese Unie handtekeningen gezet onder het grootste vrijhandelsakkoord ter wereld. Goed voor 30% van de wereldeconomie. Door de afspraken zal de export van Europa naar Japan een flinke impuls krijgen. Het verdrag wordt ook wel het auto- en kaasakkoord genoemd. Veel importheffingen op die producten worden drastisch verlaagd of zelfs afgeschaft. Een vrouw uit Sundert heeft 160 dagen cel gekregen omdat ze de minnares van haar man had gegijzeld, vastgebonden en kaal geschoren. Ze perste het slachtoffer ook af. Als die geen 8000 euro zou betalen, zouden naaktfoto's van haar op internet worden gezet. De vrouw zat al 160 dagen in voorarrest en hoeft dus niet terug naar de gevangenis. De twee vrouwen waren oorspronkelijk vriendinnen van elkaar. Net als vorig jaar heeft Annemiek van Vleuten La Course gewonnen, de vrouwenwedstrijd in de Tour de France. Van Vleuten kwam als tweede achter Anna van der Breggen over de laatste klim. In de afdaling moest ze in de achtervolging en pas in de laatste meters haalde ze van der Breggen in, die tweede werd.